Hij wil zijn besluit niet toelichten. De nieuwe advocaten zouden hun werk inmiddels in volledige anonimiteit doen, meldt de Telegraaf. De Raad voor de Rechtspraak spreekt in de krant van een ontwikkeling die uit veiligheidsoverwegingen onvermijdelijk is, maar wel onwenselijk. Minister Blok is niet van plan de Marokkaanse ambassadeur op het matje te roepen vanwege het afblazen van een gesprek met staatssecretaris Broekers-Knol gisteren. Broekers wilde met de eh, ambassadeur praten over het terugnemen door Marokko van uitgeprocedeerde asielzoekers. De VVD in de Tweede Kamer wil dat Blok de ambassadeur erop aanspreekt. Maar Blok vindt het beter om met Marokko te overleggen... over onderwerpen waar beide landen wat aan kunnen hebben... zoals terrorismebestrijding. Facebook gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak van mediamagnaat John de Mol. Op Facebook verschenen advertenties waarin de Mol bitcoins en andere cryptovaluta aanprees, maar hij had er zelf niets mee te maken. De rechter bepaalde dat de advertenties daarom geweerd moeten worden. Volgens Facebook is dat erg lastig en spelen daarbij allerlei technische en juridische moeilijkheden. Minister Dekker voor rechtsbescherming is positief over de strengere straffen die rechters opleggen voor geweld en zedenmisdrijven. Hij vindt het goed dat de rechterlijke macht meebeweegt met gevoelens in de samenleving. Vanochtend werd bekend dat de rechters de afgelopen 20 jaar gewelds- en zedenzaken strenger bestraffen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid begint een verkort onderzoek naar incidenten bij Lelystad Airport. Vorige maand kwamen vijf vliegtuigjes te dicht bij elkaar. Piloten klaagden over de rol van de luchtverkeersleiding. Tot voor kort regelden piloten onderling wie wanneer ging landen. Nu heeft het vliegveld in Lelystad luchtverkeersleiders... vanwege toekomstige vakantievluchten. Het weer bewolkt met van tijd tot tijd regen of motregen.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 liever solo Valencia, midden februari. Ik loop een blokje om in de nacht. Ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het vak. Nu ben ik back back, in de back Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek Ik leef voor die stress, get paid voor die stress Ik ben niemand maar mezelf in die race En al mijn day ones zijn er nog steeds En ik heb zoveel moois om mij heen Maar ik heb no time to waste Ja nu gaan we heel hard plan. gaan sparren Liefde die ik voel die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja nu gaan we heel hard blauw sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo um, Paris, midden februari ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back. Terug met mijn zakelijke pas. En de financiële status dan niet matcht met mijn gedrag. Bescheiden, ze kunnen je vertellen. Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen. Hold up, ik ben aan het bellen, they like, oh no. Tien kop voor een show. Ik breng die rappertjes naar school. We make money, make money, road. Ik ben met mijn young bro. Jij weet zijn niet één, one. Jij weet alles één. 1 Jij hoopt dat je mee kan. Maar we moeten gassen, maar nigga, je deed lang. Me I real you'd zeg het je net dat je Ja, nu gaan we heel hard blauw gasporo. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard blauw gasporo. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Yeah, heel hard blauw gaan solo. Ziekte die ik voel, die was niet altijd zo. Lekker hoe ik op de stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Me, me, me, me, me, me, me, me, me, only me, me. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.